Tirol. In de leren broekske bovenop de stoel. Dee ik letsen op zijn eigen Tirolerbal. Dreig goedig op de door het ganse dan. Viva, oh viva Tirol. In Polen is een lekker achterleen. Wat ging je weer te op het Tirolerbal? En de oh, oh, oh. Komt het door het meisje verlangde naar naar dal. Ik had de vakantie geroken en hoorde de wagen van stal. De kofferbak gans vol gelooien, de bergen goed in het vet. Het reizen dat kent geen waarom. ze op zijn echt die rollenbal. eigen echt goede ganzen door het ganse dal. Viva, oh viva Tirol. In Polen is een lekker achter.